Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Nederlandse student van in de 20 is gisteren vermist geraakt in Noorwegen. Hij was met twee anderen aan het wandelen in bergachtig gebied in het noorden van het land. De Nederlander liep een stukje vooruit en is daarna niet meer gezien. Het lukte ook niet om hem te bellen. Er werd gisteren meteen een zoektocht opgezet, maar die werd gestaakt vanwege slecht weer en dichte mist. Vandaag wordt er verder gezocht. Het is de afgelopen dagen niet gezelliger geworden aan de formatietafel. Het lijkt er meer en meer op dat PVV, VVD, BBB en NSC nauwelijks opschieten. Politiek verslaggever Wilco Boom vertelt wat het grootste probleem is. Geld. Van de vier partijen was de VVD de enige die had laten doorrekenen wat haar plannen kosten en hoe ze die wil betalen. De andere drie hebben dat niet gedaan, dus nu tijdens die onderhandelingen wordt pas langzamerhand duidelijk wat het allemaal gaat kosten. Al die wensen die ze hebben en wat ze moeten bedenken om het te kunnen betalen. En moeten er dus lastige keuzes worden gemaakt. Ook omdat de financiële puzzel sowieso een stuk lastiger is dan een tijd geleden. Geld lenen is duurder door de hogere rente en de oorlog in Oekraïne en de inflatie van de laatste jaren hebben het er ook niet makkelijker op gemaakt. De formateurs die de gesprekken tussen de vier partijen leiden... hebben nog iets meer dan een maand de tijd. Daarna wil de Tweede Kamer een update... en wordt er gekeken hoe ze dan verder gaan. Nederland trekt geld uit voor onderzoek in het buitenland naar het slavernijverleden. Zo gaat er de komende jaren bijna 4 ton naar onderzoek op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het kabinet hoopt zo een bredere kijk op die gedeelde geschiedenis te krijgen. En in de rechtbank in Rotterdam gaat het vandaag over de Erasmus-schutter. Het is een inleidende zitting, zoals dat heet. Normaal zijn die niet zo bijzonder. Maar het kan zijn dat er vandaag meer bekend wordt over het motief van de man... die afgelopen september drie mensen doodde in Rotterdam. Zijn buurvrouw en buurmeisje en een docent in het Erasmus ziekenhuis... zegt mijn collega Sander van Hoorn. Wat heeft hem ertoe gebracht om moordend en brandstichtend door de stad te trekken? Nou, daar zouden we bijvoorbeeld vandaag van het Openbaar Ministerie antwoord op kunnen krijgen. Want die heeft Fouad El aan een psychiatrisch onderzoek eh, laten deelnemen. Ja, die verdachte, Fouad L, is er vandaag zelf niet bij. En het weer nog een grijze en druilerige dag. Vooral vanochtend af en toe lichte regen of motregen. Vanmiddag is het vaker droog, maar ook dan kan het miseren bij 13 of 14 graden.